bij wie zoek ik nou mijn troost? Hij zei, hou je maar tangen, vergeet nooit je eigen. Ik gaf me een zoen op mijn snoet. Lief, je huil nou niet meer, mijn te peren. Jij bent toch mijn oude medoe. Met zijn zeepje op de Harry, grote Marie, waarom nam je me niet meer? Och, je bent toch zo mooi dat ik kan, dat ik altijd naar verlang, want ik ben mijn eigen stuk vlees van zijn ribbenkast mee. Want hij is zo gezet en zo dik en zo vet en daar beten de haaien graag in. En die doen zich te goed aan vlees en aan bloed, want mijn arie die is zo gezet. of the Murray.